voor spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Een passagiersvliegtuig van Air France heeft een noodlanding gemaakt in Kenia... nadat op een toilet een verdacht voorwerp was gevonden. Volgens de luchtvaartautoriteiten lijkt het te gaan om een explosief. Het vliegtuig, een Boeing 777, was met 459 passagiers op weg van Mauritius naar Parijs. De laatste maanden zijn er verschillende keren bommeldingen geweest bij Air France, maar tot nu toe was het telkens loos alarm. Bij een raketaanval op een gebouw in Damascus is een leider van Hezbollah gedood. Aanhangers van de Syrische regering zeggen dat Israël vermoedelijk achter de aanval zit, maar Israël wil dat niet bevestigen. Het zou gaan om de Libanees Samir Kantar. In 1979 pleegde hij als 17-jarige in Israël een aanslag waarbij vier doden vielen. In 2008 kwam hij vrij bij een gevangenenruil. In Spanje zijn de stemlokalen opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Opiniepeilingen voorspellen dat de regerende rechtse volkspartij van premier Rajoy nog net de grootste wordt met de sociaaldemocraten op de tweede plaats. In Spanje heerst veel onvrede over de traag aantrekkende economie, de enorme werkloosheid en grote corruptieschandalen. Daarvan kunnen twee jonge partijen profiteren, een linkse en een progressief liberale. Een op de drie Spaanse kiezers twijfelt nog over zijn keuze. Na jaren van achteruitgang zijn weer meer Nederlanders lid of donateur van een natuurorganisatie. Uit onderzoek van het radioprogramma Vroege Vogels blijkt dat het er 50.000 meer zijn dan vorig jaar. De stijging zit vooral bij organisaties die zich op dieren richten, zoals de dierenbescherming. De meeste leden en donateurs zitten nog steeds bij het Wereld Natuurfonds, Natuurmonumenten en Greenpeace, al hebben die alle drie fors moeten inleveren. Greenpeace heeft ruim 33.000 leden minder dan in 2013. Het weer afwisselend wolkenvelden en zon. Later vandaag meer bewolking en vanavond verspreid wat lichte regen. Het wordt 12 tot 14 graden. Tot de kerstdagen blijft het zeer zacht, soms met regen en een stevige wind.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 Al 25 jaar een begrip en al 25 keer kerst. Dit wordt een eh, kerstspecial met alleen maar kerstrepertoire als het gaat om de jazzmuziek. Eh, er is nogal wat, dus ik heb een eh, gevarieerde keuze voor u kunnen maken. Nou, dit is natuurlijk niet echt jazz wat u nu hoort... maar dat is wel een lekker bedje om zo wakker te worden op de zondagochtend. ik heb het ook al op Facebook gezet. U mag in uw ochtendjas eh, lekker genieten hoor. Nou, net uitgeslapen misschien. En nog een beetje, een beetje acclimatiseren. Bakje koffie erbij. Broodje. Misschien wel een luxe broodje zo tegen de tijd eh, van de kerst. Hè? Dan worden er toch wel allemaal wat, eh, wat weer lekkere hapjes in huis gehaald. Wat luxere broodjes en zo. Een kersttolletje. Hm. Gaat er wel in mensen. Ja, we hoorden net eh, de, de weerberichten. Ja, een winterwonderland hoeven we met kerst nog niet te verwachten. Maar gelukkig kan Diana Kroll u daar wel aan helpen.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 ik zorg in ieder geval dat ik thuis ben met kerst. Ook als het gesneld heeft. Nou, dat zit er niet in. Dat zit er gewoon niet in, luisteraars. We luisteren naar Diane Schuur. Haal me home for Christmas. On me. Please have snow and mistletoe. on. Oh. Diane Schuur met uh, I'll Be Home for Christmas. En eh, als ik me niet vergis, wordt deze uitzending volgende week vrijdagmorgen herhaald. Dat is natuurlijk eh, de eerste kerstdag. Ja, het zou zo allemaal toch kunnen veranderen, luisteraars. Want het niet zo veranderlijk als het weer. En deze week nog zacht in ieder geval. Dat hoorde ik juist op het nieuws. Maar het zou toch zomaar kunnen natuurlijk dat er dat er wel eh, kou aan gaat komen. Nou, zullen we een klein beetje de moed erin houden. Ik vraag mijn zoon Sven Duif. Die vraag ik gewoon om ons een beetje te ondersteunen. En ook eh, te verzoeken om, uh, om lekkere sneeuwval. Sven, 17 jaar hier. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we have no place to go... Let it snow, let it snow, let it snow. And it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping.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 As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, and it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. And the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Come on, boys. the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. And oh, the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbying. Well, as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. While the merry bells keep ringing, happy holiday to you. Happy holiday. Happy holiday. It's the holiday season. And Santa Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town, he'll be coming down the chimney down. He'll be coming down the chimney down. It's the holiday season. And Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. Santa's a great big bundle of joy when he's coming down the chimney down. When he's coming down the chimney down. He'll have a big fat pack upon his back. And lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season, the holiday season. so hoop-dee-doo and dickory-dock. Uh, don't forget to hang up your sock, cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney down. He'll have a big fat pack upon his back and lots of good is for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on a Christmas tree. It's the holiday season, the holiday season. so a hoop-dee-doo and dickory-dock. Uh, don't forget to hang up your sock, cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney, coming down the chimney, coming down the chimney, down. Happy holiday. Happy holiday while the merry bells keep ringing. Happy holiday. fantastische vrije tijd natuurlijk. Eh, een beetje vakantie. Nou, misschien wel een langere vakantie voor sommigen. Sommigen gaan misschien wel met wintersport. Skis al in de auto. Pakken aan. ski pakken. Nou, hier hoeft dat nog niet, want het is hier zacht. Maar ik weet niet hoe het eigenlijk in de wintersportgebied is op dit moment. Of het een klein beetje gesneeuwd heeft al. En of de pistes er al goed bij liggen. Ik heb helemaal geen idee, luisteraars. Uh, dat liedje kent u wel, hè? Dat kerstliedje O'Denneboom. Oh, Dit is een beetje een jazzy versie van George uh, eh, Titwell. Alleen in het Engels heet het niet O'Denneboom, oh, maar O oh, Christmas Tree. Lied O Dennenboom. Ja, fantastisch hè. George Stitwell die eh, maakte er een zwingend stukje van. Er is genoeg eh, prachtige kerstmuziek eh, te vinden, luisteraars. als u eventjes daar aandacht aan besteedt, dan, dan komt dat helemaal goed. 12 Days of Christmas, dat zal toch maar gebeuren... dat er 12 dagen kerst wordt gevierd. Dit is het Jazz Consortium. Ik, eh, ik eh, vele hem uit, Ik vind hem niet echt swingend, dit nummer eigenlijk. Ik weet niet wat er is. Een beetje hakkelende drummer erachter. Eh, of, of een pianist die niet helemaal goed timed. Maar in ieder geval, het is voor mij niet in orde dit. Dus ik, ik draai hem weg als je het niet erg vindt. wat hebben we nog meer? Oh, dit is ook wel mooi. Dit is wel een mooi.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 Zo is dat. En dit was eh, eh, een prachtig nummer van Jack Jazzro. What Child Is This, zo heette het. Een instrumentaaltje. We gaan eh, verder met Jimmy Smith. Die kent u natuurlijk met zijn uh, virtuose Hammondspel. Of van zijn fructueuze Hammondspel, zo moet ik het zeggen. En eh, we gaan vanochtend eh, een beetje in de kerstsfeer eh, zwingen met Jimmy. geweld, uh, hemmend geweld, zo moet ik het zeggen. Eh, Jimmy Smith was dat, met een, eh, zijn versie van uh, kerstrepertoire. Ik weet eigenlijk niet hoe het nummer heet. Dus even kijken of dat ook nog wordt verteld. Oh ja, God Rest G. Mary Gentleman. Nou, voor mij een onbekende titel, maar voor u niet meer, want, en voor mij ook niet meer. Want we hebben zojuist gehoord van Jimmy Smith wat dat in realiteit allemaal betekent en hoe dat moet klinken. Nou, de man zwingt natuurlijk eh, virtuoos. En eh, is een van de eh, meest begaafde Hammond players ter wereld, Jimmy Smith. En ook een van de meest gevraagd als het om jazzmuziek gaat. Straks in de tweede uur heb ik hem aan de telefoon, even in de uitzending, als het goed is. Hij heeft een nieuwe kerstcd gemaakt. En daarvan draai ik de Christmas Song. Ik heb het over Martijn Lutmer, die graag in de voetsporen treedt van uh, niemand minder dan onze eh, eh, Hammond, eh, nee, mondorgelvirtuoos. Uit België natuurlijk. En dan mag u raaien wie. Toet Stielemans, die bedoelen maar dit is Martijn Lutmer. Christmas Song en andere melodieën eh, in een, eh, ja, een beetje een medley... Eh, van Martijn Lutmer. En ik zei het al luisteraars in de tweede uur van dit programma bij uh, Zandvoort Jazz gaan we hem bellen. En dan gaan we alles vragen over het nieuwe album, over dit nieuwe kerstalbum. Maar ook de albums hiervoor die hij heeft gemaakt. Allemaal een beetje in het sfeertje van ja, wat Toet Stielemans ons allemaal heeft gebracht. Dus wie weet dat Martijn ook in zijn voetsporen gaat treden. U weet het, eh, als, als ik eh, radio maak... dan hou ik eh, erg van mooie, rustige nummers. En daar ga ik u van, vandaag, vanmorgen... in de kerstfeer ook weer van laten genieten. Ik heb iets heel bijzonders gevonden.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 Did you Jesus walked where angels trod. And when you kiss your little baby, you've kissed the face of God. this sleeping child you're holding is the grave. prachtige uitvoering van het nummer. Eh, wat u er ook van vindt, van kerst en van, eh, nou ja, van de geboorte van eh, onze lieve heer... en alles wat omheen hangt. sommige mensen zeggen van ja... nou ja, goed, daar wil ik verder niet in detail treden. Dat is ongezellig, zo met de kerst. We gaan verder met nog een heel mooi nummer. En dat kan ook niet anders, want als Nick Parrot dat vertolkt samen met John DiMartino... dan gaat het een beetje Braziliaans aan toe. I've got to go away. darling, it's cold outside. This evening has been. I'm lucky that you dropped in. So very nice. Oh, your hands, they're just like. My mother will start to worry. Beautiful, what's your. My father will be pacing the floor. Listen to that fireplace. So, door. really, I. Bediscotti. Beautiful, please don't. Well, maybe just a half a drink more. Put some music on while I. The neighbors might think.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 Mind sir. if I move in close, At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Oh, but it's cold outside. Now, what's your rush? What's your hurry? It's getting a little bit late. I simply must go. But Nikki, it's cold outside. The answer is no, John. Nikki, it's cold outside. This welcome has been. How lucky that you dropped. So in. nice and warm. Look out that window at that. My storm. sister will be suspicious. Mm, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical My shore. maiden aunt's mind is vicious. Your lips look delicious. Well, maybe just a cigarette more.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 ook wel van. Warme chocolademelk. En of het nou koud buiten is of het is gewoon eh, lauw weer, zoals vandaag. Kijk naar buiten. Het zonnetje schijnt de studio in, luisteraars, hier bij ZFM's Antwoord. Dus, eh, eh, maar warme chocola gaat er altijd in. Ik heb dit uur en ook nog het volgende uur... heb ik een aantal nummers gereserveerd van Sam Levine. Dat heb ik niet zomaar gedaan. Dat is gewoon omdat ik het prachtige muziek vind. Helemaal passend in het kerstsfeertje en in het jazzsfeertje. Angels We Heard on High. Sam Levin. Sam Levin, Angels We Heard On High. Eh, ik geef u nog een, eh, een kerstcocktailtje mee, luisteraars... zo eh, acht minuten voordat het nieuws weer voorbij komt. En Samuel Bagriagani is hiervoor verantwoordelijk. van Nora Jones mag vanmorgen niet ontbreken. U luistert nog altijd naar ZFM Zandvoort... met een speciale jazz special. En eh, volgende week vrijdag in de vroege morgen... de herhaling eh, van dit eh, programma. Nou, pas prima in het sfeertje dan, hè? a place If I go there real late, let my mind meditate on everything to be done. If I search deep inside, let my conscience be my guide, then the answers are sure to This is for everyone. Peace is for geluid van Nora Jones mag, eh, bracht ons vrede, want zo heette het nummer. Peace. Ja, ik kijk op mijn klokje, luisteraars. En het eh, eh, betekent dat we zo rond een minuut nog te gaan hebben... voor het nieuws weer voorbij komt. Maar ik ben straks nog een vol uur bij u terug... met de tweede uur van ZFM Jazz... met daarin de gast aan de telefoon, in ieder geval Martijn Lutmer... de mondharmonica virtuoos uit Nederland... die u zojuist ook in het programma hoorde. Tot straks. Noël, Noël, Noël, Noël. Nou, Noël, geen Noël dan. <laughs> ja, hij schijnt ermee uit. Nou, wat wonderlijk. Dan gooien we de ouverture er nog maar even in. Want we hebben nog maar 10 seconden. Dan komt het zo weer voorbij. ZFM wenst jullie allemaal fijne dag.